Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kwart van de gemeente heeft de bijstandsregels vorig jaar versoepeld. Mensen in de bijstand mogen daar bijvoorbeeld een schenking ontvangen zonder dat hun uitkering omlaag gaat. Zegt journalistenclub Investico. Het gaat dan bijvoorbeeld om wat geld of boodschappen van vrienden of familie. Meestal tot een maximum van 1200 euro per jaar. Vorig jaar was er gedoe om een vrouw uit de gemeente Weidemeren. Die moest 7000 euro terugbetalen omdat haar moeder wekelijks boodschappen had gedaan. De rechter bepaalde dat ze niet dat hele bedrag, maar wel een deel moest terugbetalen. En er wordt te weinig gedaan tegen geweld richting transgenderpersonen, Dat vinden D66 en Bijeen. Aanleiding is de moord op een transsekswerker twee weken geleden in Wassenaar. Zij werd daar doodgevonden in een hotel. In Kamervragen willen D66 en 1 weten of geweld richting transgender personen wel goed wordt geregistreerd... en of de overheid er wel iets tegen doet. En morgen wordt er op de persconferentie duidelijk wat er met de coronamaatregelen gaat gebeuren. Het nieuwe kabinet overlegt op dit moment op het katshuis, zegt verslaggever Wilco Boom. Centraal staat daar natuurlijk de vraag of die lockdown moet blijven of dat er toch ruimte is voor versoepelingen en zo ja waar dan... Ik kan me voorstellen dat ze het heropenen van het onderwijs nog iets belangrijker vinden dan de heropenen van de winkels. Maar dat zal dan moeten gaan blijken. En dan nog even naar Lange Jaap. Dat is die vuurtoren bij Den Helder die zo slecht is onderhouden dat hij zo'n beetje op instorten staat. Door al het nieuws vorig jaar zijn miniatuurversies niet aan te slepen, zegt bedenker Raymond. Ja, er zit inderdaad al een week of vier de leeftijd op helaas. Ja, de printers gaan niet harder dan hard. We, we zijn wel eh, van, eh, van drie printers in het begin zijn we gelijk naar de tien printers gegaan. En hij is apetrots op zijn mini-vuurtorens. Kijk, dit is leuk hè? We hebben hier een lampje ingezet. En die knipt exact hetzelfde als de echte Lange Jaap doet. Er zit een heel klein computertje zit erin. En die hebben we precies geprogrammeerd zoals de looping van, eh, van eh, de, de vuurtoren zelf. Ja, of die echte lange jaap nog van de ondergang kan worden gered, is nog niet duidelijk. Het weer nog. In de zuidelijke helft van het land kan nog steeds dichte mist hangen. En daar wordt het vandaag ook niet warmer dan een graad of 4. In het noorden is het een stuk zonniger en daar kan het 8 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad door een ongeluk 20 minuten vertraging in 6 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. A19 Amstelveen 5 kilometer file tussen Gaasperdam en Amstelveen. Het zijn omrijders omdat op de A10 ring Zuid richting Den Haag een flinke file staat door afgevallen lading betonblokken bij de Nieuwe Meer. Twee rijstroken dicht en 40 minuten vertraging.